Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na afloop van de voetbalwedstrijd tussen AZ en Legia Warschau... zijn gisteravond twee mensen gearresteerd, meldt het ANP. Volgens Poolse media gaat het om twee spelers van Legia Warschau... Er zouden schermutselingen zijn ontstaan toen de politie wilde voorkomen dat ze het stadion verlieten. Voorafgaand aan de wedstrijd was het ook al onrustig bij het AZ-stadion. Poolse voetbalfans bestormden toen de toegangspoort. Daarbij raakte een ME'er bewusteloos. Sommige Legia-aanhangers wisten wapenstokken en pepperspray van de politie te bemachtigen. Door de onrust kon een aantal bezoekers zonder kaartje of toegangscontrole het stadion binnenkomen. AZ won de wedstrijd in de Conference League met 1-0. Eerder op de avond speelde Ajax in de Europa League in Athene 1-1 gelijk tegen AEK. Extinction Rebellion heeft zijn acties op de A12 in Den Haag tot en met dinsdag opgeschort. Dinsdag behandelt de Tweede Kamer een motie van D66 en GroenLinks om fossiele subsidies af te bouwen. Dat is precies wat Extinction Rebellion met zijn blokkadeacties beoogt. 27 dagen op rij werd de A12 in Den Haag urenlang bezet. Afhankelijk van het Kamerdebat besluit de actiegroep of de blokkades na dinsdag weer verder gaan. De subsidie voor elektrische auto's blijft toch bestaan. Volgens staatssecretaris Heijnen is dat nodig om de verkoop te stimuleren. Het was de bedoeling dat de regeling zou eindigen... maar Heijnen is ervan geschrokken dat de vraag naar elektrische auto's achterblijft. De subsidiepot voor dit jaar is nog lang niet leeg. Wie volgend jaar een elektrische auto van maximaal 45.000 euro koopt... kan dus nog steeds een kleine 3.000 euro subsidie krijgen. Voor tweedehands auto's bedraagt de subsidie 2.000 euro. Het weer.